In vrachtvliegtuigen op luchthavens in Groot-Brittannië en Dubai zijn bompakketjes ontdekt die waren bestemd voor Joodse instellingen in Chicago, de stad van president Obama. De pakketten kwamen uit Jemen. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In New Jersey en Philadelphia zijn vrachtvliegtuigen doorzocht, maar het lijkt erop dat daar niets is gevonden. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. Een van de bommen zat in een toestel van couriersdienst UPS. Dat bedrijf heeft besloten voorlopig niet meer op Jemen te vliegen. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Toen agenten een kijkje gingen nemen bij het huis in de Polderstraat vonden ze de twee lichamen. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. De Rotterdamse politie praat met familieleden en buurtbewoners om te achterhalen wat er kan zijn gebeurd. Mogelijk had het stel relatieproblemen. Er komen richtlijnen om te voorkomen dat religieus erfgoed verloren gaat. Het gaat vooral om de inventaris van kerken die hun deuren sluiten. De komende jaren gaan naar verwachting elke week gemiddeld twee kerken of kloosters dicht. Voor de gebouwen wordt vaak wel een nieuwe bestemming gevonden, maar voor de inventaris is dat moeilijker. Het museum Convent in Utrecht stelt daarom richtlijnen op, samen met andere kerkelijke organisaties. Daarmee moet worden vastgesteld wat de culturele waarde van bijvoorbeeld een kerkbank, een mariabeeld of een priestergewaad is. Afhankelijk daarvan wordt besloten wat er met de spullen gebeurt. Dat kan hergebruik zijn in een andere kerk of een museum, maar ook verkoop of vernietiging.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 Help dan met de Jantje Beton collecte in uw woonplaats. Jantje Beton is op zoek naar mensen die het belangrijk en fijn vinden dat kinderen weer lekker met elkaar buiten kunnen spelen. Op straat of bij een jeugdorganisatie. Want van alles wat er in de collectebus komt, gaat de helft naar een plaatselijke jeugdorganisatie en de andere helft naar Jantje Beton.